9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal naar de speciale top over het migratieprobleem in de EU zondag. Onder hen premier Rutte en zijn Belgische collega Michel. De top is een idee van de Duitse bondskanselier Merkel. Ze wilde de bijeenkomst in Berlijn organiseren, maar volgens Duitse media heeft ze daar onder druk van andere EU-landen van afgezien, omdat een bijeenkomst in de Duitse hoofdstad te gevoelig ligt. De migrantentop is nu in Brussel. Het wordt een informele ontmoeting waar geen conclusies worden getrokken of besluiten genomen. Bij een internationale actie tegen stroperij zijn 1400 verdachten opgespoord. Bijna 100 landen werkten mee aan operatie Thunderstorm, die wekenlang duurde. Er werd onder meer een grote hoeveelheid gesmokkeld vlees in beslag genomen... van beren, olifanten, krokodillen, walvissen en zebra's. Verder werd bijna anderhalve ton ivoor ontdekt. Er werden ook tienduizenden levende dieren in beslag genomen, zoals slangen. Bij een opgraving in de Noordoostpolder zijn vier eeuwenoude kanonnen gevonden in een koopvaardijschip. En ze zijn volgens de onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen nog volledig intact. Er zijn ook honderden kanonskogels en musketkogels gevonden. De vondst is bijzonder omdat het schip uitzonderlijk groot was voor de Zuiderzee en omdat schepen daar normaal geen bewapening hadden. Ze zijn zo goed als vuurklaar, de kanonnen, ook al hebben ze 300 jaar onder water gelegen, zeggen de onderzoekers. En ex-Beatle Paul McCartney komt voor het eerst in vijf jaar met een nieuw album. Het komt in september uit en het is vernoemd naar een van McCartney's eigen schilderijen, Egypt Station. Het weer, vanavond en vannacht meer bewolking en regen. De minima liggen vannacht rond 15 graden en morgen wordt het maar 14 tot 18 graden. Eerst valt er wat regen. In de loop van de ochtend is ook af en toe een beetje zon mogelijk.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 Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it.